uur. Door met het NOS-journaal. Er dreigt een tekort aan drinkwater voor 4 miljoen Nederlanders. Drinkwaterbedrijven waarschuwen in trouw dat de Maas langzaamaan kwetsbaar wordt als bron van drinkwater. Door de droogte van de afgelopen jaren daalt de hoeveelheid water die door de rivier stroomt. Omdat er stroomopwaarts in Frankrijk al maatregelen tegen de droogte zijn genomen... zijn de problemen hier groter. De drinkwaterbedrijven willen daarom internationaal afspraken maken over het water in de Maas. Honderden ouderen op de Caribische eilanden hebben nauwelijks te eten. Thuis hebben ze geen eten en op de dagopvang is vaak geen plaats. De nationale ombudsman luidt daarom de noodklok. De uitkering die alleenstaande ouderen krijgen is volgens hem te laag... omdat woonlasten op de eilanden hoog zijn en de boodschappen duur. In een rapport van de ombudsman staat dat Den Haag de overheid op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius moet helpen om de problemen aan te pakken. Kroongetuige Nabil B. van het grote liquidatieproces dat deze zomer begon... heeft zijn contract met justitie over bescherming opgezegd. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant vindt B. dat justitie hem en zijn familie onvoldoende beveiligt. Nabil B. zou overgeplaatst worden naar een gewone gevangenis... terwijl hij nu vastzit in een zwaar beveiligd gevangeniscomplex in Vught. Wat de gevolgen zijn voor het proces is nog niet duidelijk. Op de Bahama's is het dodental door orkaan Dorian opgelopen naar 50. De meeste werden aangetroffen op het zwaar verwoeste eiland Great Abaco. Reddingswerkers gaan ervan uit dat vooral in de stad Marsh Arbor nog meer lichamen tussen het puin gevonden zullen worden. Volgens de VN is 90% van de stad vernield door het orkaangeweld. Het weer, geleidelijk raakt het bewolkt. In het zuidoosten is het nog lang zonnig. Later vanochtend gaat het vanuit het westen regenen en flink waaien. Het wordt zo'n 18 graden vandaag...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 Goedemorgen Zandvoort. Het is 11 september en nog 235 dagen te gaan tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je... met oude en nieuwe muziek hier in het ochtendprogramma op ZFM. ik Up Mr. Radio zingt Eldro. Dat klopt wel een beetje. Uw presentator is nog niet helemaal wakker. Maar dat is zijde. We gaan door met lekkere nieuwe muziek. En dat is ehm, de nieuwe Michael Kiwanuka. Speciaal voor al die mensen die aan het werk gaan en weer geld verdienen. feel ashamed. Spending cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. surprise we fight when money tries to ruin everything, pain in disguise. Money can't cover up. lekker wakker worden of niet? De nieuwe Michael Kiwanuka hier op ZFM, waar het inmiddels 12 over 8 is. En dan kijk ik even op de kaart en dan is het eigenlijk wel mee. Het valt wel mee. Het is niet eens zo druk. Het is woensdagochtend natuurlijk, dus eh, een beetje bij, eh, bij Haarlem richting de 200. Maar voor de rest eh, valt het mee. Het is ondanks de regen. Dus als je op de weg op moet, je kunt nog Haarlem uitkomen. Oké, we gaan lekker door met Just Stone.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 胸中。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 taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Ja, en dat was Josh Stone. Hier om kwart over acht bij ZFM, waar het licht aan is. Want buiten is het hartstikke donker. Het is grijs en het regent. En het is 15 graden. Blijf lekker in huis als het kan. Draaien wij de Cardigans ondertussen. Het carnaval. die blonde zangeres met die husky ogen. De hele felle blauwe ogen had dat meisje. Ja, naar de kermis gingen ze. En dan moet ik altijd aan Thijs Boontjes denken. En Thijs Boontjes die heeft dat vreselijk zielige liedje gemaakt. Alleen naar de kermis. En ik heb het even opgezocht. En ik draai hem gewoon. Het past bij het weer. Alleen naar de kermis. Thijs Boontjes. Thijs Boontjes in zijn bakje alleen op de kermis. Ja. En dan toch even, even stil. Want hebben jullie de datum gezien? Het is uh, eh, 11 september vandaag. 18 jaar geleden. Eh, iedereen weet waar hij was. En eh, ja, bizar, bizar. Nog steeds. Het zit bij iedereen in, het, in de herinnering. En iedereen denkt er op deze dag aan. En, en wij ook. En ik denk dat ik maar eens gewoon, gewoon Marvin Gaye draai. can dig it. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way. To bring some love and get oh, and Sister. Talk to me, Sister. so you can see. Sister. Oh.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 ZFM. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's show and tell. Yeah. Whoa. I've been gay and getting on. Ja, en dat was Charlie Put met Marvin Gaye. En we gaan nu even helemaal terug. We gaan terug naar het afgelopen weekend. En wat was er nou bijzonder in het afgelopen weekend? Dat was niet alleen de historische race. Nee, de nieuwe plaat van Iggy Pop kwam uit. En die nieuwe plaat van Iggy Pop, die heet James Bond. En Iggy Pop is 79. En hij maakt gewoon een nieuwe plaat, James Bond. your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James ZFM. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself sudden moves, chalks it up to stealth. Iggy Pop met een nieuwe James Bond. 79 jaar oud en hij brengt gewoon een nieuwe plaat uit. Ja, en dan gaan we natuurlijk door met James Bond. Oké, deze nog. License to Kill, 1989 met Timothy Dalton. Dat waren nog eens Bonds. is Night. Met een van de mooiste Bond-songs. License to Kill. 20 voor 9 is het. Hier bij ZFM in de ochtend. Bonjour à tous, zeggen ze dan in Frankrijk. En wij gaan door met Stromae. macho, mais tu monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que, tu le mérites. avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement toi tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve Facile à dire, je suis gnangnang que j'aime trop les blablabla. mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis. C'est jamais bon. Bête belle. C'est jamais bon belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ja, en dat was Stromae hier op de druilerige woensdagochtend bij ZFM... waar het bijna kwart voor negen is. En dan draai ik even een leuk, heel oud liedje. Andy Williams, Music to Watch Girls By. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. I do I.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 Ja, is dat een vrolijk liedje of niet? Music to Watch Girls bij van Andy Williams, 1967. En als je naar die tekst luistert, is er eigenlijk helemaal niets veranderd. Dan gaan we nu even iets anders doen. Als je, ik weet niet of je het weet, maar dit is eigenlijk ook een bijzonder jaar. 100 jaar geleden was de eerste radio-uitzending. Om precies te zijn op 6 november 1919. En het lijkt me leuk om de komende tijd wat oude fragmenten en dat soort dingen te laten luisteren. Of laten horen. En wat ik nu ga doen is, dat ja, mijn generatie kent dat, is de Soul Show. En in oktober 1981 hadden ze een primeur. En dat was de nieuwe Earth, Wind Fire Race. Dat klonk zo. De Soul Show heeft vanavond weer een super primeur. Wat dacht je van het nieuwe album van Earth, Wind Fire? EWF. Maurice White en Philip Bailey schreven de nieuwe Earth, Wind and Fire LP weer vol. En nodigen je uit! Raise, de nieuwe Earth, Wind and Fire LP als primeur in de Soul Show. Vanavond tussen 8 en 10 uur. Ja, zo klonk dat toen in 1981. Ferry Maat met zijn Soul Show. En natuurlijk draaien we een nummer van die LP. Let's Groove, Earth, Wind and Fire. maat zei dan in 81 van het album Race, dat toen in oktober uitkwam. En je hoort een fragment van die show uit die tijd... in het kader van 100 jaar radio dit jaar. En eh, ZFM bestaat volgend jaar trouwens 30 jaar. Dat is eh, ook best een vermelding waard. Het is uh, eh, 7 voor 9 hier bij ZFM. Het regent niet meer, het laat een klein beetje op. En we gaan door met TLC.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 And I know that he cannot approach me. Cause I'm looking like class and he's looking like trash. Can't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 but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. A scrub is Ja, en dat was TLC hier op ZFM waar het 3 voor 9 is. En dat betekent dat we langzaam richting het nieuws gaan. En tot die tijd draai ik een Nederlands product, Zuko 103. klinkt gewoon Braziliaans, maar het komt gewoon uit Amsterdam volgens mij. Zuko 103, Espero, tot de klok van 9 uur. En daarna ben ik terug met de Dance Classic en dat is eh, Beyoncé dit keer. Oké, tot zo na het nieuws van 9 uur.